In Moskou hadden veiligheidsdiensten de Poolse ambassade afgeschermd... uit angst dat woedende Russen de ambassade zouden bestormen. De wedstrijd Polen-Rusland eindigde in 1-1. Eerder op de avond won Tsjechië in dezelfde groep met 2-1 van Griekenland. Rusland blijft eerste in pool A met 4 punten, gevolgd door Tsjechië met 3 punten, Polen met 2 en Griekenland met 1 punt. De Eerste Kamer blijft tegen een verbod op onverdoofde ritueel slachten. Een meerderheid zal tegen het aangepaste wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren stemmen. De meeste senatoren zien meer in het akkoord dat staatssecretaris Bleker vorige week sloot met religieuze organisaties. Daarin staat dat het onverdoofd slachten onder strikte voorwaarden is toegestaan. Het voorstel voor de Partij van de Dieren kreeg een jaar geleden nog een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. De Tunesische regering heeft in acht steden een avondklok ingesteld om nieuwe rellen te voorkomen. Maandagavond spraken op verschillende plaatsen gevechten uit tussen orthodoxe moslims en de oproerpolitie. Aanleiding is een kunstexpositie waar werken te zien zijn die de islam zouden beledigen. Op een daarvan wordt het woord Allah uitgebeeld met mieren. In de acht steden moeten mensen van 9 uur s avonds tot 5 uur s ochtends binnen blijven.